Het vuurgevecht was in een afgelegen dorp in de deelstaat Durango... waar veel drugs worden gemaakt... In de badplaats Acapulco zijn gisteren 20 Mexicaanse toeristen ontvoerd. Ze waren op zoek naar een hotel toen ze door gewapende mannen werden meegenomen in busjes. De politie weet nog niet of de ontvoering iets te maken heeft met de drugsoorlog in Mexico. Een kabinet met gedoogsteun van de PVV is weer een stap dichterbij gekomen. Op het CDA-congres stemden gistermiddag ruim twee derde van de ruim 4000 aanwezigen voor... Dinsdag geeft de CDA-fractie een definitief oordeel. De Kamerleden Ferrier en Koppian, die tegen de samenwerking zijn... willen nog niet vooruitlopen op hun eindoordeel. Ze wezen er allebei op dat een substantieel deel van de CDA-leden tegenstemde. In Frankrijk zijn opnieuw honderdduizenden mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen de plannen van president Sarkozy... om de pensioenleeftijd te verhogen van 60 naar 62 jaar... Verspreid over het land waren zo'n 230 demonstraties. De grootste was in Parijs. Volgens de autoriteiten deden er zo'n 900.000 mensen aan mee. De vakbonden schatten het aantal deelnemers op 2,9 miljoen. De vorige twee demonstraties vonden plaats op door de weekse dagen. Bij het laatste protest gingen bijna een miljoen mensen de straat op. Tijdens de Nederlandse Dansdagen in Maastricht heeft choreografe Christina de Châtel een Gouden Zwaan gekregen. Deze dansprijs is ingesteld door de Vereniging van Schouwburg-directeuren. Volgens de jury is de Châtel belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de moderne dans. De Gouden Zwaan wordt incidenteel uitgereikt aan dansers of choreografen die een belangwekkende prestatie hebben geleverd.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 Op straat of bij een jeugdorganisatie. Want van alles wat er in de collectebus komt, gaat de helft naar een plaatselijke jeugdorganisatie en de andere helft naar Jantje Beton. Ook een steentje bijdragen? Kijk op jantjebeton.nl slash collecte. Alvast hartelijk dank.